De Emmys, de belangrijkste televisieprijzen, zijn vannacht in New York uitgereikt. In The Phone gaan deelnemers via een mobiele telefoon de uitdaging aan om via aanwijzingen en testen een flinke geldprijs te winnen. In Nederland zond de AVRO het programma uit. Het format is inmiddels aan meer dan 50 landen verkocht. Ook acteur Robert de Hoog was genomineerd voor een Emmy Award voor zijn rol in de telefilm Skin, maar hij viel niet in de prijzen. Een verslaggever van de revue is vrijgesproken van computervredebreuk of uitlokking daartoe. Vorig jaar publiceerde het tijdschrift een artikel op basis van e-mails uit de privé-mailbox van staatssecretaris Jack de Vries. De mailbox was gekraakt, maar dat had de verslaggever van revue niet zelf gedaan. De rechtbank in Den Haag achtte ook niet bewezen dat de verslaggever daarbij betrokken was. Hoofdredacteur Erdogan is wel veroordeeld. Hij moet een boete betalen van 450 euro. Den Haag achter ook niet bewezen dat de verslaggever daarbij betrokken was. Hoofdredacteur Erdogan is wel veroordeeld. Hij moet een boete betalen van 450 euro wegens het medeplegen en feitelijk leiding geven aan het installeren van een programma dat mails van de Vries doorstuurde naar de hacker. Thaise oud-premier Samak is overleden. Hij was vorig jaar een paar maanden premier van Thailand... maar moest daarmee stoppen omdat hij de grondwet had overtreden. Hij had op de Thaise televisie een kookprogramma gepresenteerd... en daar geld voor gekregen. In de maanden voor zijn aftreden waren er grote demonstraties tegen Samak... omdat veel mensen hem zagen als een pion van de verdreven premier Thaksin. Betogers hielden het terrein rond enkele regeringsgebouwen bezet... om Samak tot aftreden te dwingen. Samak overleed aan leefkanker. Hij is 74 jaar geworden. Het weer, overdag eerst wat zon, vanuit het zuidwesten al snel weer bewolking en regen en opnieuw veel wind.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 it's now or never.